10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal van terreurgroep IS op een aanslag in Israël waarbij een politieagent werd gedood. Het gebeurde gisteravond bij de oude stad in Jeruzalem. Drie Palestijnen vielen op twee plaatsen in de wijk de politie aan met messen en vuurwapens. Ze werden door agenten doodgeschoten. IS eiste vandaag de verantwoordelijkheid op voor de aanval, maar kort daarna zeiden twee radicale Palestijnse groeperingen dat de daders hun leden waren. Familieleden van de daders zeggen dat die geen enkele band hadden met extremisme miste. In het hele land hebben brandweermensen stilgestaan bij hun omgekomen collega's. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland 91 brandweerlieden overleden bij hun werk. Bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem en bij veel kazernes werd stilgestaan bij de doden. Volgens de brandweer is het gedenken van gestorven collega's belangrijk om samen de pijn uit het verleden te delen en te verwerken. Bij de brandweer werken bijna 28.000 mensen, van wie ruim 5100 in loondienst zijn. Het overgrote deel van de brandweerlieden is vrijwilliger. In Venezuela is een groot tekort ontstaan aan traangas. In het Zuid-Amerikaanse land wordt al maandenlang gedemonstreerd vanwege de grote voedsel- en medicijntekorten. Daarbij vielen tot nu toe tientallen doden en raakten duizenden mensen gewond. Vaak door het traangas dat door de oproerpolitie wordt gebruikt. Veel van het gas eh, importeert Venezuela uit Brazilië. Maar een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij heeft nu geweigerd de laatste bestelling te vervoeren politie in Londen gaat ervan uit dat er zeker 58 mensen zijn omgekomen bij de brand in de torenflat van afgelopen week. De 30 doden die de politie eerder bekend maakte zitten daarbij in. De autoriteiten in Londen hadden er rekening mee dat het dodental nog verder oploopt. Volgens een woordvoerder kan het nog weken duren voordat alle lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd.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 DJ Malzo. DJ Malzo. And a good night on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club go night on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club go night on Tuesday. Got your girl in the bed, she choose it. Club go night on Tuesday. Got your girl in the bed, choose it. Club go night on Tuesday. Got your girl in the bed, choose it. Club go night on Tuesday. Got your girl in the bed, choose it. Club on Tuesday.